Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De dopingautoriteit en het voedingscentrum waarschuwen voor de gevaren van pre-workout pillen en poeders. Die zijn hartstikke populair, maar als je er te veel van neemt kunnen ze zorgen voor hartkloppingen en zelfs beroertes. Er komen steeds nieuwe middeltjes op de markt met flashy namen. Maar gewoon goed en gevarieerd eten, dat moet ook genoeg zijn, zegt het voedingscentrum. We kunnen ons goed voorstellen dat een belofte om op een snelle manier meer energie en uithoudingsvermogen op te doen, dat dat aantrekkelijk klinkt. En toch is het gebruik van sportsupplementen, net als vitaminesupplementen, over het algemeen niet nodig wanneer je gezond en gevarieerd eet. En sterker nog, ze kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Er kunnen verboden stoffen in zitten die onder de dopingwet vallen. Israël heeft vannacht met luchtaanvallen in de Gaza Gazastrook drie terreurleiders gedood. Ook kwamen negen burgers om het leven, onder wie ook kinderen. Israël zegt dat de drie gedode leiders achter raketaanvallen vanuit de Gazastrook zitten. En het vertrouwen in de Tweede Kamer was in tien jaar tijd niet zo laag. Eind vorig jaar had maar een kwart van de mensen boven de 15 jaar vertrouwen in het parlement. Volgens het CBS is ons vertrouwen in de medemens de afgelopen tien jaar juist wel gegroeid. En vanavond 9 uur, de halve finale van het Songfestival in Liverpool. De Nederlandse inzending Mia en Dion is als één na laatste aan de beurt. Er was veel gedoe rond hun liedje Burning Daylight. Eerdere uitvoeringen waren vals en daarom is er van alles aan versleuteld. Gisteravond was de laatste repetitie en het duo was na afloop zelf blij, zegt onze verslaggever Jorn. Ja, ze zagen er eigenlijk wel tevreden uit, alsof het optreden eigenlijk wel naar wens was gegaan. Ze zingen dus die aangepaste versie van hun nummer, naar die letterlijke valse start van een paar weken geleden. Eh, ik heb veel mensen gesproken hier in Liverpool die het Songfestival al wat langer volgen. En die vinden toch ook wel dat het nummer ietsje saaier is geworden, dat het wat kracht heeft ingeboet, de uithalen zijn eruit. Dus het is maar de vraag wat dat vanavond voor ze gaat betekenen. Van de 15 deelnemers deelnemers vanavond gaan er 10 door naar de finale op zaterdag. En het weer nog. In de oostelijke helft van het land is het droog. Verder overal grijs en veel buien. Uiteindelijk gaat het bijna overal regenen bij een graad of 15. Als het even droog is, dan kan het 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A1 Amersfoort Amsterdam rijdt het langzaam tussen naar de West en Knoop het De rechterrijstrook is dicht. A10 Koenplein de Nieuwe Meer bij Amsterdam Oud-Zuid 20 minuten extra.